Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De ministers Eurolanden hebben hun overleg over de betaling van noodsteun aan Griekenland afgebroken. Ze konden het vannacht niet eens worden over de uitbetaling van de volgende termijn. Volgende week maandag praten ze verder. De ministers verlieten Brussel zonder de gebruikelijke persconferentie te geven. Volgens voorzitter Juncker is er oneenigheid tussen de ministers en het IMF over het beheersbaar houden van de schuld van Griekenland. Het overleg in Cairo tussen Hamas en Israël heeft nog niet geleid tot een wapenstilstand. Vannacht zijn er vanuit Gaza opnieuw beschietingen gemeld. Daarbij zouden onder meer regeringsgebouwen en een winkelcentrum zijn geraakt. De beschietingen begonnen gistermiddag en zijn de hele nacht doorgegaan. In Israël zijn opnieuw raketten neergekomen vanuit de Gazastrook. In de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft een man zichzelf opgeblazen. Behalve de terrorist kwamen daarbij twee Afghaanse bewakers om het leven. Twee bewakers raakten gewond. De aanslag was in het politieke district van Kabul. Daar staan onder meer de Amerikaanse en Britse ambassade... en het hoofdkwartier van de door de NAVO geleide ISAF-coalitie. Het kabinetsplan om een leenstelsel voor studenten in te voeren... zal het niet halen in de Eerste Kamer. GroenLinks is tegen het voorstel en daarmee is er geen meerderheid... Volgens GroenLinks kunnen door de plannen van VVD en PVDA... de toegankelijkheid en de kwaliteit van het hoger onderwijs in gevaar komen. Het weer bewolkt en eerst nog droog. In de loop van de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt ongeveer 9 graden. Het KNMI waarschuwt voor windstoten vanavond in de kustprovincies. Tussen 7 en 9 uur vanavond kunnen ze snelheden halen tot 100 km per uur. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland kan een stormachtige windkracht 8 ontstaan. Morgen zonnige periode, droog en zo'n 9 graden. Dit, was... Dit is John Souhoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 2 kilometer bij Eembrugge. A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Almere Haven 4 kilometer. A7 richting Zaandam. 3 kilometer voor knooppunt Zaandam. En op de A8 richting Amsterdam staat 2 kilometer voor knooppunt Koenplein. Langer is de file op de A9 richting Amstelveen. Daar staat 6 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam de A10 tussen de Zeeburgertunnel en knooppunt Watergas daar is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer en de linkerrijstok is daar afgesloten. Op de A13 richting Rotterdam, 3 kilometer van klein Polderplein. A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Radweg Dordrecht 3. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse Polder en Rotterdam Centrum 3 kilometer door een ongeluk. Bij Rotterdam Centrum is de rechterreis ook dicht. En richting Hoek van Holland staat ook 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Almere richting Utrecht bij Beeldhoven 3. En op de A28 Utrecht in de richting Amersfoort. Tussen knooppunt Rijnsweert en Afrit en Dolder 3. En richting Utrecht staat tussen knooppunt Hoevelaak en Leusden 4 kilometer. A29 richting Rotterdam voor de Heinoortunnel 2 kilometer.